10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk krijgt mogelijk 12 maanden extra... om een brexit-deal door het parlement te krijgen. EU-president Tusk is van plan een flexibel uitstel aan te bieden aan de Britten. Meldt de BBC op basis van bronnen. In dat nieuwe plan zouden de Britten ook eerder kunnen vertrekken... als het parlement instemt met een brexit-deal. Tusks idee wordt komende week bij de ingelaste EU-top besproken. Waarschijnlijk gaat premier May daar nog eens om uitstel vragen. Als er niets gebeurt, vertrekken de Britten volgende week vrijdag zonder deal uit de EU. Google schrapt zijn adviesraad voor ethische dilemma's negen dagen na de oprichting. De bedoeling was dat experts het bedrijf advies zouden geven over kunstmatige intelligentie. Maar er ontstond al snel kritiek over de samenstelling van de raad. Zo zou een van de experts negatief denken over LHBT'ers en immigratie. Na een boze open brief van academici en medewerkers van techbedrijven... besloot Google de adviesraad op te doeken. Minister van Nieuwenhuizen investeert in grotere waterbuffers. De extra opslag moet het grondwater op tijd aanvullen... Het kabinet trekt 7 miljoen euro uit om water op te slaan in hooggelegen zandgebieden en om verzilting zoveel mogelijk te voorkomen. Ook de drinkwaterbedrijven betalen eraan mee. Vorig jaar daalde in de zomer het peil in het IJsselmeer zo fors dat het indringende zout een steeds groter probleem werd voor de productie van drinkwater. Voor de derde keer in korte tijd is er een dode gevallen bij de Grand Canyon. Dit keer viel een man van 67 in de afgrond. De man uit Californië bezocht in zijn eentje de zuidkant van de kloof. Een omstander zag hem over de rand vallen. Reddingswerkers vonden hem een paar uur later. Hij was 122 meter naar beneden gevallen. Eind vorige maand werd het lichaam van een buitenlandse toerist gevonden in het natuurpark. Daarvan is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. En twee dagen later verloor een Chinese toerist tijdens het maken van een selfie zijn evenwicht. Het weer nog vandaag wisselend bewolkt.